Gisteravond werd gemeld dat het doek enkele uren na de diefstal was onderschept op de luchthaven van Cairo. Maar het Egyptische ministerie van Cultuur zegt nu dat dat op een misverstand berust. Het doek van Van Gogh werd gisterochtend uit zijn lijst gesneden en meegenomen. Het gaat om een beroemd schilderij van een vaas met rode en gele bloemen dat Van Gogh waarschijnlijk in 1887 maakte. Het is tientallen miljoenen euro's waard. Op het Caribisch feest Rio aan de Rijn in Arnhem heeft een man drie mensen neergeschoten. Een van de slachtoffers is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde aan het begin van de avond tijdens het slotfeest op de markt. De schutter liep met een pistool het publiek in en schoot volgens ooggetuigen gericht op een man. De twee andere slachtoffers zouden gewond zijn geraakt door rondvliegende kogels. Er zijn twee mensen aangehouden, maar de politie kon nog niet zeggen of daar ook de schutter bij zit. Gisteravond is het 50.000ste doelpunt gemaakt in de geschiedenis van de eredivisie. De treffer was van Ajaxiet El Hamdawi in de wedstrijd tegen Rode JC. Het allereerste doelpunt in de eredivisie viel op 2 september 1956 en staat op naam van Tony van der Linden. Ajax won gisteravond met 3-0 van Rode JC. FC Twente boekte de eerste overwinning van dit seizoen. De landskampioen won met 3-0 van Vitesse. En ook FC Groningen boekte de eerste zegen. Tegen de Graafschap werd het 2-1. Heerenveen won thuis met 3-1 van NAC. Het weer. Vannacht overwegend droog en nog 17 graden. Overdag vrij veel bewolking, vooral in de middag kans op een regen- of onweersbui. De middagtemperatuur is een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij